krijgen de financiële tegemoetkoming van de overheid. Staatssecretaris Bleker schrijft dat aan de Tweede Kamer. Na de brand een maand geleden bij Chemiepak... konden boeren enkele weken geen groenten van het land halen en verkopen... omdat dat mogelijk schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Zo'n 30 boeren kunnen compensatie krijgen. Geschat wordt dat met de tegemoetkoming ruim een miljoen euro is gemoeid. Justitie in Milaan wil meteen beginnen met de berechting van premier Berlusconi. De Italiaanse premier wordt ervan beschuldigd dat hij betaalde seks heeft gehad met een aanzienlijk aantal jonge vrouwen. Onder hen is een 17-jarige Marokkaanse nachtclubdanseres. Berlusconi zou ook de politie onder druk hebben gezet om haar te laten gaan nadat ze was opgepakt voor een aantal diefstallen. Berlusconi zegt dat de aanklachten politiek gemotiveerd zijn en dat hij nooit in zijn leven voor seks heeft betaald. Op de Indische Oceaan is een Italiaanse olietanker gekaapt. Dat gebeurde na een schotenwisseling tussen vijf vermoedelijk Somalische piraten en de 22-koppige bemanning. Die bleven ongedeerd. Nadat de piraten aan boord waren gekomen, lieten ze het schip richting Somalië varen. Een Italiaans fregat dat duizend kilometer verderop voer, heeft de achtervolging ingezet. Capella aan de IJssel krijgt als eerste gemeente in Nederland een dierenpolitie. Een jaar lang worden er twee buitengewoon opsporingsambtenaren aangesteld... die onderzoek doen naar dierenmishandeling en verwaarlozing van dieren. De opsporingsambtenaren zijn wat anders dan de 500 zogenoemde animal cops... die het kabinet wil aanstellen. Tennisser David Ferrer is in de eerste ronde van het ABN AMRO-toernooi in Rotterdam uitgeschakeld. De Spanjaard, nummer drie op de plaatsingslijst, verloor in twee sets van de Fin Jarko Niemenen. Later vandaag spelen de Nederlanders Robin Haase en Timo de Bakker hun partij in de eerste ronde. Het weer nog flinke zonnige periode, temperatuur rond 8 graden, vanavond en vannacht nevel en mist, met op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen eerst nog grijs en nevelig.